Lars Militsen met het NOS-journaal. NAVO-chef Rutte heeft in Washington gesproken met de Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde zo'n anderhalf uur. Bij CNN sprak Rutte na afloop van een eerlijk en open gesprek. Trump dreigde eerder meermaals om de NAVO te verlaten. Ook overweegt hij landen te straffen die niet genoeg hebben geholpen in de oorlog tegen Iran. Rutte zegt dat hij Trump erop wees dat de meeste Europese landen wel hulp boden... Bijvoorbeeld door luchtmachtbasis en logistiek beschikbaar te stellen. Rutte kan niet zeggen of de straat van Hormuz inmiddels weer open is. Hezbollah heeft raketten afgevuurd op het noorden van Israël. Het zijn de eerste aanvallen vanuit Libanon sinds het staakt het vuren tussen de VS en Iran. De aanvallen zijn volgens Hezbollah een vergelding voor de Israëlische bombardementen van gisteren. Daarbij zouden 182 mensen zijn omgekomen. Parkeercontroles met scanauto's leiden elk jaar tot zo'n 500.000 onterechte boetes. Dat heeft de autoriteit persoonsgegevens berekend. De scanauto's lezen met speciale camera's de kentekens van auto's en controleren of er is betaald. Maar dat gaat vaak mis. Zo kan een scanauto niet vaststellen of iemand aan het laden en lossen is. Ook zien de auto's de gehandicapte kaarten niet. Mensen die bezwaar maken krijgen in ongeveer de helft van de gevallen gelijk. Er is een nieuwe schijf van vijf. De bekende vijf vakken blijven, maar de inhoud is net iets anders. Het advies voor vlees gaat van maximaal 500 gram per week naar 300 gram. En ook moeten mensen meer plantaardig eten. De schijf van vijf wordt gemaakt door het voedingscentrum en bestaat sinds 1953. De laatste versie was 10 jaar oud.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 Girl, I trust you in all you do. And I'm so thankful that you've opened up your heart. you and you always touch my forgave, and soon both of us learned to trust, not run away. It was no time to play.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 Bij het kampioensfeest van PSV hebben ruim 90 mensen brandwonden opgelopen door vuurwerk. De gemeente Eindhoven had een vuurwerkverbod ingesteld, maar toch staken veel mensen fakkels af. Van de gewonden hoefde niemand naar het ziekenhuis. Er is een nieuwe schijf van vijf. De bekende vijf vakken die blijven, maar de inhoud is net iets anders. Het advies voor vlees gaat van maximaal 500 gram per week naar 300 gram. Het weer. De dag begint met veel zon, later meer bewolking en kans op felle buien.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 Come on. Hey, where the party at? Oh. Girls is on the way, but talking all put your hands up, storm up. Everybody put your hands up, storm. When the beat comes back around, everybody do the East side run this mother for ya.